René van Brakel met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat had president Obama de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. Obama haalde hard uit naar de republikein Mitt Romney, die bijna zeker zijn rivaal wordt tijdens de presidentsverkiezingen in november. Ook onderstreepte Obama dat voor het eerst in negen jaar geen enkele Amerikaan in Irak vecht en dat Osama Bin Laden en Al-Qaeda geen bedreiging meer vormen voor de VS. Op de Amstel in Amsterdam zijn met het traditionele bevrijdingsconcert de officiële festiviteiten van 5 mei afgesloten. Koningin Beatrix was daarbij in gezelschap van onder andere de Duitse president Gauck. Op het programma stonden klassieke en moderne stukken. Het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dit jaar Vrijheid geef je door. De UWV-site werk.nl, die werklozen aan een baan moet helpen, kampt met grote problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De problemen zijn voor een deel technisch, zo ligt de site nog wel eens plat. Verder zijn er problemen met het bij elkaar brengen van werkzoekenden en vacatures. Het UWV erkent dat er problemen zijn met werk.nl en zegt dat in november een nieuw en beter systeem in gebruik wordt genomen. Het parlement op Curaçao heeft besloten een parlementaire enquête in te stellen naar de Veiligheidsdienst. Aanleiding zijn berichten dat de dienst in 2010 plannen gehad zou hebben om de regering af te zetten. De Veiligheidsdienst is daarop op non-actief gesteld. De Grieks-Nederlandse schrijver David Pefko heeft de Gouden Boekenuil gewonnen, de belangrijkste Vlaamse literatuurprijs. Pefko won met het Voorseizoen, zijn tweede roman. De prijs bedraagt 25.000 euro. Onder de andere genomineerden waren de Nederlandse schrijvers Jeroen Brouwers en Herman Koch. Chelsea heeft voor de zevende keer de Engelse bekerfinale gewonnen. Op Wembley won de Londense club met 2-1 van Liverpool. Liverpool kwam nog dicht bij de gelijkmaker toen een kopbal van Carroll door Chelsea-keeper Check werd gekeerd en net niet helemaal over de lijn ging.